Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Paramaribo is gisteren afscheid genomen van de Surinaamse oud-president... en oud-legerleider Desi Bouterse. Het lichaam van Bouterse werd in de ochtend opgehaald bij zijn huis. Een witte lijkwagen reed met een open kist uren door Paramaribo. Langs de route stonden duizenden mensen. Desi Bouterse werd vorig jaar tot 20 jaar zelf veroordeeld... voor zijn rol bij de decembermoorden. Hij vluchtte na die uitspraak en was tot zijn dood op de vlucht voor politie en justitie. In Oostenrijk is vrijdag een Nederlander verongelukt tijdens het skiën. Het gaat om een man van 23, melden Oostenrijkse media. De man was samen met zijn broer de piste verlaten om daar buiten verder te skiën. De man raakte toen een aantal stenen en sloeg tegen een rots. Volgens de politie overleed hij vervolgens aan zijn verwondingen. Het lichaam werd met een helikopter geborgen. Het lichaam van oud-president Jimmy Carter ligt in de Verenigde Staten opgebaard in de staat Georgia. Een rouwstoet werd druk bezocht. Mensen kunnen tot dinsdag afscheid nemen van de oud-president in het Carter Presidential Center. Blauwhelmen van de VN-vredesmissie Unifil hebben gezien hoe het leger van Israël een stuk van de grens tussen Libanon en Israël vernielde. Het gebeurde gisteren. De vredesmissie roept op om vernielingen te voorkomen... omdat die de gevechtspauze tussen Hezbollah en Israël in gevaar brengt. Het weer, de eerste sneeuw is het land binnengekomen in het zuidwesten. In de loop van de nacht gaat het overal sneeuwen en kunnen er enkele centimeters blijven liggen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege gladheid en slecht zicht.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 for it's gone. So close your eyes, and feel the way I'm with you now. Believe there's nothing wrong, nothing wrong. You think that I wanna run and hide? I keep it all locked up inside, but I just want you to find. good for can only get, can only get, they get over me. You know, I know that things can only get better. I ah, sometimes lose myself in me. I lose track of time. real, bad times is what Thank you.